Seubring met het NOS-journaal. Brazilië, Mexico en Spanje maken zich zorgen over de situatie op Cuba. De regeringen van de drie landen spreken van een humanitaire crisis... veroorzaakt door de Verenigde Staten. Medicijnen, voedsel en brandstof is amper nog te krijgen op het eiland... door een Amerikaanse olieblokkade. De drie landen hebben extra hulp beloofd. In Oostenrijk is rattengif aangetroffen in een potje babyvoeding... De Oostenrijkse politie onderzocht het potje na een tip uit Duitsland. Het gaat om een potje van het merk HIP. Omdat het gif ook in andere potjes kan zitten... heeft de fabrikant uit voorzorg alle babymaaltijden in Oostenrijk uit de winkels gehaald. Ook zouden producten teruggeroepen zijn uit een aantal winkels in Tsjechië en Slowakije. Duitse en Oostenrijkse media melden dat het volgens de Oostenrijkse Voedsel- en Warenautoriteit gaat... om een poging tot afpersing van de babyvoedingfabrikant. Na twee weekenden vol verkeerschaos verloopt de derde tijdelijke afsluiting van de A2 bij Vianen rustiger. Dat constateert de burgemeester van Vijf Herenlanden waar Vianen onder valt. De werkzaamheden veroorzaakten de vorige weekenden veel problemen op de binnenwegen. Veel automobilisten volgden de omleidingsroute over de A27 niet. Rijkswaterstaat deed voor dit weekend een dringende oproep om dat wel te doen. Daarnaast zijn enkele sluiproutes afgesloten. Na dit weekend wordt de A2 bij Vianen nog drie weekenden afgesloten voor werkzaamheden. En de Oranjevrouwen hebben in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Nederland stond met de rust nog achter, maar een kwartier voor tijd maakte Wieke Kaptein de gelijkmaker. Oranje blijft koploper in de pool. Begin juni speelt Nederland de laatste kwalificatieduels tegen Ierland en Polen.